Een vierde persoon is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Door de kou in de VS zijn tot nu toe 30 mensen omgekomen. Dat melden verschillende Amerikaanse media. Het precieze aantal is nog niet vastgesteld, maar verwacht wordt dat dat oploopt. Extreme kou in de VS komt vaker voor, maar dat het zo'n groot gebied beslaat is uitzonderlijk. Bij deze Nederlander in Wisconsin lijkt het ergste achter de rug te zijn. Een paar dagen geleden was het hier inderdaad erg... Eh, erg koud door de wind onder meer. Dus het was inderdaad min, 20 en een hele harde wind eh, uit het westen. Maar momenteel was het, is het hier geloof ik iets min 14. En de wind eh, een beetje normaal. Dus eh, ja, voor Wisconsin begrippen eh, wel een beetje, een beetje koud, maar niet, niet ongebruikelijk. In de buurt van de Oostenrijkse wintersportplaats Lech is gisteravond door zo'n 200 reddingswerkers gezocht naar slachtoffers van een lawine. Er was sprake van 10 vermiste wintersporters. Eén man werd inderdaad onder de sneeuw gevonden en is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Drie anderen waren licht gewond. De overige zes bleken te zijn ontkomen. Russische en Oekraïense media melden ontploffingen bij de Russische luchtmachtbasis Engels in de buurt van Saratov. Het Russische ministerie van Defensie zegt volgens Reuters dat er drie militairen omgekomen zijn door brokstukken van een Oekraïense drone. Op de Russische basis waren eerder al explosies die nooit door Oekraïne zijn opgeëist. Het weer nog vanochtend buien met kans op hagel, onweer en windstoten van 75 km per uur. Vanmiddag klaart het op en het wordt een graad of 9. Morgen vrijwel overal droog met wolkenvelden en zon. En dan wordt het ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de buitenring van de A10 Zuid staat een file bij knooppunt Amstel.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 zijn zeker drie mensen om het leven gekomen. De auto's botsten mogelijk frontaal op elkaar. Eén inzittende ligt in het ziekenhuis. In het Oostenrijkse wintersportoord Lech zijn alle vermisten na een lawine van gisteren weer terecht. Aanvankelijk gingen de hulpdiensten na het zien van een video van een ooggetuige ervan uit dat er tien mensen werden vermist. Russische en Oekraïense media melden explosies bij de Russische luchtmachtbasis Engels. Het Russische ministerie van Defensie zegt volgens Reuters dat er drie militairen zijn omgekomen door brokstukken van een Oekraïense drone. En het weer. Vanochtend buien met kans op hagel, onweer en windstoten. Vanmiddag klaart het op en het wordt een graad of 9. wishes away. you front the mirror, let you watch yourself. You know what it is right now. We ain't making kids right now. Just practicing. I don't wanna make it seem like I only think about one thing, but you know what I'm on at this time of night. will want you turn up, turn around and just take it. I know what you're on at this time of night turn around and just take oh, yeah. it. Got a big that know how to use it. slow sun. grootste kersthits hoor je op ZFM. ZFM. Het licht van de open hart. De sneeuw die de straat bedekt. Alles is klaar voor een zalige kerst. Mm. Ik steek alle kaarsen aan. Ik heb de tafel voor twee gedekt alles is klaar voor een magische kerst met jou.